Het gaat om Soudaan, Syrië, Iran, Libië, Somalië en Jemen. Wie al een visum heeft, mag nog wel het land in. In de eerdere versie mochten ook Irakezen de VS niet meer in, maar de aangepaste versie geldt niet voor Irak. De samenwerkende hulporganisaties zijn een nieuwe hulpactie begonnen voor hongerend Afrika. Ze hebben Giro 555 geopend om geld in te zamelen voor Jemen, Noordoost-Nigeria, Somalië en Zuid-Soedan. Volgens de organisaties zijn zeker 20 miljoen mensen daar ernstig onder voet. Oxfam Novib zegt dat er in die landen sprake is van een dodelijke combinatie van klimaatverandering, droogte, armoede en geweld. De inspectie voor de gezondheidszorg laat drie sterfgevallen onderzoeken in een instelling in Veendam. Die is onderdeel van zorggroep Meander. Nabestaanden spreken van tekortschietende zorg. De instelling in Veendam kwam in december in het nieuws nadat een bewoner een medebewoner had mishandeld. Het slachtoffer overleed korte tijd later. De inspectie laat zorggroep Meander eerst zelf de incidenten onderzoeken. In Amsterdam is een jongen van 13 overleden nadat hij gas uit een aansteker had geïnhaleerd. Het gebeurde thuis in de Haarlemmerstraat. Zijn vader probeerde hem nog te reanimeren, maar dat had geen succes. Volgens de politie staat vast dat het aanstekergas was en geen lachgas, zoals eerder was gezegd. Snuiven van aanstekergas komt volgens de politie weinig voor. Onlangs stierf in België een vrouw van 19 die aanstekergas had gesnoven. Het weer, eerst nog wat buien.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 In de Randstad staan nog 28 eh, files. De meeste daarvan staan rond Amsterdam en Utrecht. Op eh, de ringweg van Amsterdam, de A10 Noord, richting de A10 West... staat tussen Zeeburg en het Koenplein 9 kilometer. Daar staat een kapotte auto, de rechterreis ook is dicht.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 Justin Wells hoorde je als eerste met Going Down Grinning. Vervolgens gaan we naar een perfect stukje samenzang. De Cactus Blossoms en Stoplight Kisses. Je zou bijna denken dat de Everly Brothers weer terug zijn. Sam Outlaw en Whitney Rose vinden elkaar in Kind to Me. crosswalk, eastbound small talk. You know it's on my mind. I loosened up my seatbelt, made feel it heartfelt, kissing time till the don't walk sign. stars I've ever seen. No stop like kisses, telling you it's true. your heartbeat is so close to me.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 Ellie Cook, Western Line. James Talley is een folk country blues singer-songwriter. Zijn naam wordt in één adem genoemd met die van Woody Guthrie, Merle Haggard en Bob Dylan. Bovendien weet hij zijn zelfgeschreven songs de nodige expressie mee te geven.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 He complains about women being gold diggers. They want dinner, drinks, and flowers, go figure. He brags about the dates he's had this week and bitches about the money he's blown on each. Obviously, he hasn't a clue about all the things we women do. figure nearly every day. Cause I'm not naturally built this way. And this pretty face takes a lot of product. With facials and peels, and did I mention makeup? Victoria's Secret gives me more than I got. And I know that fit my tush just right. Jimmy Choo gives me just enough height. A mani, a petty, bikini wax. Then I'm off to the spa for an herbal wrap. All this is only what you can see. You can't put Freight Train werd in 1906 geschreven door de toen 12-jarige Elizabeth Cotton. Het nummer bleef echter 40 jaar lang onaangeroerd, omdat haar omgeving vond dat ze met muziek maken God niet zou dienen. Na haar scheiding kwam ze in contact met Mike Seeger. Hij zorgde ervoor dat zij in 1957 haar eerste album uitbracht, waarop Freight Train te horen is. In die tijd nam hij het ook zelf op. De original van deze week. my grave. No more good times here I crave. Place a stone at my head and feed and tell him all that I'm gone to sleep. Freight train, freight train, run so fast. Freight train, freight train, run so fast. Please don't tell Amy MacDonald heeft de tijd genomen om nieuwe nummers te schrijven. Haar nieuwe album is juist uit en hij heeft als titel Under Stars meegekregen. Daarop vinden we ook Leap of Face terug. Heet van de naald. Blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Natuurlijk mogen de songs uit eigen land niet ontbreken. En naar aanleiding van vorige week is mij nogmaals gevraagd een song van Pichitos Caliente te draaien. Bij deze, Rosalita. Ain't No Cows in Texas wordt gebracht door Ben en Carmen Steeneker. En opnieuw aandacht voor de nieuwe single Contagious van Mark Blomstiel. Rosalita, Rosita, Mexican moon, shining so bright. Ah, but with Paco and Pepe looking on, you know I don't feel right. I think I could love you, but I just can't have you alone. So I guess i pack up and West Texas home. I met this senorita on a trip that I took over Mexico. She was sitting in the shade of a cactus by Facalongo. I sit down beside her and I smile at Texas. Hello. with her mother and father looking on from the window. Rosalita, Rosita, Mexican moon, shining so bright. Ah, but with mother and father looking on, you know I don't feel right. I think I could love you, but I just can't have you along. So I guess I pack up and go back to my West Texas home. the fields of corn. And I dance with gleaming and steaming where the sun go down. The turkeys were sleeping and the barrels were bowing low. When I lean down to kiss her, I hear her sister saying. Rosalita, Rosita, Mexican moon, shining so bright. Oh, it's Sister Consuelo looking. So I guess I'd pack up and go back to my West Texas home. So I guess I'd pack up and go back to my West Texas home. So I guess I pack up and go back to my West Texas home. Wekelijks op dit station. There ain't a cow in Texas or a cab in New York City. There ain't a guitar out of Nashville, Tennessee. There ain't a snowflake in Alaska or a broad in California. And I don't love you just like you don't love me. Hey, we can not hit it. It's no use. City. There ain't no guitar around Nashville, Tennessee. need ya. When you do what you do, girl, it feels like my heart's exploding. I don't know why, but you kill me with sweet emotion. a double dose of stronger medication. het blokje country uit eigen land. Forever on my mind met mooie akoestische fingerpicking gitaarwerk en vertolkt door Randy Thompson. It's just a little song that just won't die. That's forever. a simple tune that never lost its noon to me, just like my love for you. We are going along in a way it's true. The heart is its own home when the day is soon. It's because I know my heart is safe with you. Just a little song Just won't die That's forever on my mind You are the tune Of my life You are the tune of my love. Opnieuw een track van het album van de maand Windy City van Alison Krauss. It's Goodbye and So Long For. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Little Big Town is nog altijd actief en juist hebben ze een nieuw album uitgebracht, The Breaker. En daarop vinden we ook Happy People terug. Happy cheat. Happy people don't lie. They don't judge a whole success. Happy people don't hate, happy people don't steal. Cause all the hurt sure ain't worth all the guilt they'd feel. If you wanna know the secret, can't buy it, gotta make say smile on your face. Whatever makes you happy, people. Happy people don't fail. Happy people just learn. Don't think they're above the push and shove. They just wait their turn. They always got a hand or a dollar to spare. Misschien iets meer dan vijf minuten, maar ik beloof dat ik zo meteen weer terugkom. Bij de overgang van dit eerste naar het tweede uur zorgt de Country Club voor de passende song. I'm long gone, I'm long gone. but not so long ago. The distance between us was right next to nothing, you know. I keep on, I keep on trying to keep my mind fixed on when I'll see you next because I'm living for that time. And I've waited, I've waited, I've waited some more standing still. He's passed out on the floor. I hate it, I hate it. Somehow it keeps me alive. Counting seconds, minutes, hours, days until the moment you arrive. But five minutes just ain't long at all.